Op dit moment zitten 50.000 huishoudens zonder stroom. Een van de getroffen gebouwen is het hoofdbureau van de politie. De stroom viel uit iets na kwart over elf... van het centrum van Den Haag tot aan Ipenburg. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het antiterrorismebeleid van na 11 september 2001 wordt geëvolueerd. Het kabinet volgt daarmee de aanbevelingen van de commissie zuiver. Volgens de commissie is er weinig tot geen samenhang in de antiterreurmaatregelen. Suiver ondervroeg sleutelfiguren in de terreurbestrijding. De ministers Hisbalin en Ter Horst benadrukten dat de commissie er begrip voor heeft... dat de overheid in hoog tempo allerlei maatregelen heeft genomen. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft twee ex-directeuren van de onderneming een hoge boete opgelegd... omdat ze niet meewerkten aan een onderzoek van de NMA. Moet eh, ieder 150.000 euro betalen. Van welk bedrijf de twee directeur waren is niet bekendgemaakt. Het is een derde keer dat er boetes worden opgelegd voor het niet meewerken aan een onderzoek... maar de eerste keer dat de boetes zo hoog zijn. In Rotterdam zijn vanochtend de definitieve plannen gepresenteerd voor het gebouw De Rotterdam. Het komt aan de oever van de Maas te staan en moet een oppervlakte van zo'n 160.000 vierkante meter het grootste gebouw van Nederland worden. Het idee voor het gebouw bestaat al zo'n 10 jaar. Volgens de projectontwikkelaar kan er nu worden begonnen omdat de bouwprijzen door de recessie omlaag zijn gegaan.